Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na GroenLinks keert ook de PvdA zich af van het leenstelsel voor studenten. De partij wil de basisbeurs weer invoeren... en studenten voor de afgelopen jaren compenseren, schrijft het AD. Daarmee is er een kamermeerderheid voor herinvoering van de basisbeurs... want ook regeringspartijen CDA en ChristenUnie denken er zo over... Maar zij hebben in de coalitie afgesproken dat het leenstelsel blijft bestaan. Zoals verwacht loopt het dodental van de bootbrand in Californië op. Er zijn nu acht lichamen gevonden, 26 mensen worden nog vermist. De boot waarmee duikexcursies werden gedaan... vloog gisternacht door onbekende oorzaak in brand en zonk. De passagiers lagen toen beneden deks te slapen en konden geen kant op. Alleen vijf bemanningsleden die bovendeks waren wisten te ontsnappen. Het Britse lagerhuis komt vandaag terug van recess en meteen wordt het een spannende dag... Een aantal conservatieven dreigt een motie van de oppositie te steunen... om de brexit opnieuw te kunnen uitstellen... en zo een no-deal-scenario te voorkomen. Premier Johnson is fel tegen uitstel... en heeft zijn partijgenoten opgeroepen de motie niet te steunen. Een man heeft gisteravond in Tiel een hond doodgeschopt. Waarom precies is onduidelijk. De eigenaar was rond half elf zijn hond aan het uitlaten... toen er een onbekende man met een bivakmuts op hem afkwam lopen... Hij sprak de hondenbezitter aan en begon het dier daarna te schoppen en te slaan tot hij dood was. De politie in Tiel roept getuigen op zich te melden. Matthijs de Licht is gisteravond gekroond tot voetballer van het jaar. Op een gala in Hilversum overhandigde Rafael van der Vaart hem de gouden schoen. De zilveren schoen was voor Luc de Jong, de bronzen voor Dusan Tadic.